same if one day we meet face to face. Zo'n goede gozer, die, die Maarten. Tot 9 uur. Het houdt niet op. Het houdt niet op. Met Maarten van den Hout. Ben McCoy. Hij had twee hits. Soul Cha en deze. De Hassel. Daar voor nieuwe muziek van Rule Face to Face. Zometeen uh, dan, eh, gaan we een aantal, uh, eh, flink aantal leuke ja, op optredens nog een keer uitzenden. Ehm, komt er ook een andere eentje voorbij? Eh, heb ik niet eens genoemd, man. Janis Joplin. Heb ik gewoon niet eens genoemd. Maar dan komt er zo meteen ook corona aan. Uh, gaan we zo meteen draaien. Ehm, ik heb er nou nog eentje. Ja, ik, ik was op vakantie, ik was naar Kroatië en ik had een boek mee. Uh, de 1001 songs die je minimaal één keer in je leven gehoord moet, moet hebben voor, ja, voor je doodgaat voor je sterft. En eh, in dat boek stond onder andere eh, de coasters met Jack die Jack, die ik eh, in het eerste uur al heb gedraaid. Dit nummer stond er ook in. En ik dacht van ja, die, die ga ik ook gewoon draaien. Ik vind, ik vind dit te gek. Ehm, het komt uit 1977 van het album Rattus Norvegius. Norvegicus. Ehm, even kijken, staat er, er nog een andere? Nee, staat geen andere rit op. Het gaat om hier eh, om de Stranglers. Kennen we natuurlijk van eh, Golden Brown, eh, No More Heroes, Always the Song, Skin Deep. maar ik kwam deze tegen in het boek en toen dacht ik van ja, dan ga ik die gewoon weer een keer draaien. Peaches is dit. Eén liedje dus dat je minimaal één keer in je leven hoort zou moeten hebben voordat je doodgaat. Volgens dat boek. De, de, schrijver Robert Demerity heet hij. got some suntan lotion in that bottle of yours. Spread it all over my people. Skin, baby, that feels real good. All the skirts lapping up the sun. Lap me up. Why don't you come on and lap me up? Walking on the beaches, look. just lying down on the sand dunes. I better go take a swim and see if I can cool down a little bit. Cause you and me, woman, we got a lot of things on our mind. the Looks like I'm gonna be stuck here the whole summer. Well, what a bummer. I can think of a lot worse places to be. Like down in the streets, or down in the sewer, or even on the end of a skewer. dat zou het tegenwoordig niet meer kunnen natuurlijk, hè, met al die MeToo-discussies. Eh, Walking at the beaches, looking at the beaches. Beetje controversieel vanwege de anarchistische, non-conformistische seksuele inhoud. Voornamelijk gericht op het opschudden van eh, de gevestigde orde en ook van de nieuwe politieke correcte punkbeweging. En ze zeggen, hij zingt op, een gegeven moment zingt hij ook, ehm, even kijken... Ehm, de tekst van het lied dat bevat het woord clitaris. Dat is een, eh, een Frans badpak, maar dat klinkt natuurlijk als clitoris. Hoewel het natuurlijk hier uitgesproken wordt ook met de nadruk op de tweede lettergreep. Ehm, fijn, eh, fijn liedje, eh, dat wel. Ehm, met ook een lekkere onderscheidende baslijn. Stranglers en Peaches. Ik heb even nog, voordat we naar de Woodstock optredens gaan. Oh, er, komt, er, er zijn er zoveel. We kunnen ze lang niet allemaal draaien. Maar toch nog even iets nieuws. Um, The Rhapsody, dat is een, een dame, allemaal geïnspireerd door grote soul- en hip-hop artiesten. Rhapsody, zo heet die dame. En zij heeft een single uitgebracht samen met D'Angelo en Jizza. Jizza die kennen we nog van de uh, hip-hop formatie Wu-Tang Clan. Het is een beetje een apart nummer op het eerste horen. Maar als hij even, eh, misschien dat hij misschien wel wenkt bij je en dat, dat die op een gegeven moment vanzelf valt. Want dit is wel een, eh, een ander hip-hop liedje dan de, de ander, heb ik het idee. Het heet Ibtihash. En ehm, het gaat zo. Now when the MCs came to live out the name And to perform some hay Smoke cocaine, the act the same To provoke, be rocked it all Now all to the mental planes Spark the brain with the building to be born Boy, boy you sharp boy Look at the face on you boy Ooh boy you with on your head, boy. Yo, wait. Thinking like back in the days yeah. when niggas wore fades, yeah. suit tie caps, yeah. just trying to catch a wave. Trying to catch a wave. Trying to catch a wave. Thinking like back in the days when niggas wore fades, suit tie caps, just trying to catch a wave. Trying to catch a wave. Trying to catch a wave. Thinking like. Long time, long time, someone swarming with the bees. Killer. in the killer bees. Killer bees. Sing along long time coming long time. someone swarming with the bees. Killer in the killer bees. When the MCs came to live out their name, inscribed in the halls and the walls of fame, balancing life Wrote both the yin and yang. Hands buried the man and they raised the son Lorraine. That's a play on words, they say herb ain't all the same. Slaves in prison and they some unchained. While everybody in my gang a star DJ praying Screaming through the sunroof, money still ain't a thing. While I'm spinning small bank, asking where's my change. Carpool with the homie, saving gas in my tank. I think like a billionaire, I spend less than I make strong minded, I should bench way more than my weight. Women been leading the way since Roxanne Shantae and the unit had flavor. And Jay had Marcy neighbors that wave. Looking confused, I'm like, cool, maybe it's age. When I see afro puffs, I think maybe it's rage. Maybe it's stage, they tripping and they say they got beef. Ain't an MC on this earth that make me feel afraid. Wu Tang for the children, that's a scripture and phrase. See my goals from a bird's view like Trey, underage. Under yeah. the Yeah. yeah. Slow shot. act the same. Lock it all, now all to the retroplanes. Yeah. Spark the brain, yeah. the building to be yeah. born. Now. Just on the track. Chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka when I'm so off the radar, it's very hard to find me. In space, they selfie with the earth behind me. You follow the leader, the track is off the meter. A lot of rap is weak, low frequency in the tweeters. Very inaudible, clock radio speakers. Quietly whispering is a whirl of leakers. Forget the gaudiness, my method is nauseant. Transferring ideas into the brains of the audience. The street poet gave the special art form a global reach. You earn your ear, then your heart by giving a local speech. We even wonder what words is potent as a sorcery. Not witchcraft, but a list of terms in the glossary. Well written rap, bound to have a great impact on the listener for the fact it's well intact. An MC should electrify, beautify, strive to empower, inspire, transform a worldview. Back in the days yeah. when niggas wore fades. Yeah yeah. Stoop tie caps, yeah. just trying to catch a wave. Trying to catch a wave. Trying to catch a wave. Thinking like back in the days yeah. when niggas wore fades. Stoop tie caps, just trying to catch a wave. Trying to catch a wave. Trying to catch a wave. Thinking like a long time coming. It's been someone swallowing with the Birds in the killer New someone who's with the bees. One's in the killer bees. Nieuwe single van uh, Rhapsody D'Angelo en Jizza, Iptihaj. De eerste die is van uh, Janis Joplin. Zij stond daar op uh, de, tweede, de tweede dag van, uh, van Woodstock. De tweede dag van de drie op de zaterdag. Tussen 2 en 3. Samen met de Cosmic Blues Band. Dit is Ball and Chain. How are you? How, I mean, uh, how are you out there? Are you, are you okay? You're not... Uh, yeah, you're staying stoned and you got enough water and... You got a place to sleep and everything? What does that mean? because, you know, because we ought to, all of us, you know, I don't mean to be preachy, but we ought to remember, and that means promoters too, that music's for grooving, man, and music's not for putting yourself through bad changes. You know, I mean, you don't have to go take anybody's shit, man, just to like music. You know what I mean? You don't. So, uh, so if you're getting more shit than you deserve, you know what to do about it, man. You know, it's just music. Music's music's supposed to be different than that. something grabbed a hold of me, Felt to me I you know what I felt like? I did feel just like it. I oh, this just because I got to have Does it almost wanna go? said it just can't be. Never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never. Here you go today. And honey, I wanted to hold you. I wanted to love you for so long. But you know that's all I ever wanted, man. Was it just hold on to your love? You. I would have got a We'll be right back. I said, I got to know why. Say, why does it want to pull me down, babe? I said, does it want to drag me around? Feels to me uh, just like a bone. I said, da da da da da. It was a bone. Oh, and a change. Ach man, hoor nou toch, hoor nou toch. Janis Joplin in de Cosmic Blues Band. Ball and Chain live at Woodstock. Woodstock eh, terrein was trouwens van eh, een melkveehouder, Max Jasgoer. Hij was eh, toen 49 jaar. Eh, nadat bekend werd dat er een festival op zijn landgoed zou plaatsvinden... waar hij eh, naar het schijnt 10.000 dollar voor eh, betaald zou krijgen... kreeg hij dreigtelefoontjes zelfs van omwonenden. In het dorpje verschenen borden waarmee enkele bewoners protesteerden... tegen de komst van het Hippie Music Festival. En riep men op geen melk bij Max te kopen. Op de tweede dag van het festival, vlak voor het optreden van Joe Cocker... toen 25 jaar, sprak Yazoo het publiek toe met ja, mooie woorden. Ja, we moeten kijken, kunnen we die, die kunnen we nou ook nog zien. Ja, dat duurt ook weer twee minuten. Dan kunnen we minder muziek draaien. Eh, maar dat staat allemaal eh, online op YouTube. Jasgoer on Woodstock moet je naar even eh, opzoeken. Ehm, deze band, Creedence Clearwater Revival, die hebben een, een nieuw live album uitgebracht. Ja, je raadt het nooit. Live at Woodstock. 50 jaar later is het verschenen op CD en LP. En ja, toen al, toen stonden ze nog niet, zo, nog, nog niet eens zo heel gek lang. En toen hadden ze al al die hits. En dit was er daar één van. Die speelden ze ook live op Woodstock. Born on the Bayou. Ladies and gentlemen, to continue, please warmly welcome with us Credence Clearwater Revival. die eigenaar dus van dat eh, ja, festivalterrein, die melkveehouder, Max Jasguur. Hij werd eh, door het publiek toegejuicht, maar door zijn eh, dorpsgenoten na afloop van Woodstock niet bepaald. Nee, zijn buren die klaagden hem aan vanwege de schade die door de festivalgangers zou zijn veroorzaakt. En hij mocht geen boodschappen meer doen bij de lokale supermarkt. Schade op uh, eigen land die was eh, eveneens niet verwaarloosbaar door alle mensen en auto's eh, op, op terrein. Ja, en over die verlaten auto's gesproken. Eigenlijk ontstond de eerste chaos al voordat het festival goed en wel begonnen was. Op weg naar het landelijke Bevel ontstonden files door de komst van zoveel muziekliefhebbers. Vlakbij het terrein liep het verkeer vast. De wegen raakten bezaaid met verlaten auto's. En de inzittenden begaven zich lopend naar het terrein. Dit is eh, ook live op Woodstock. Sly and the Family Stone. You can make it if you try. Staat ook bekend als een van de meest ja, waanzinnige performance, live performances ooit op Woodstock. Family Stone. You can make it if you try. Woodstock eh, verliep eh, bijzonder regenachtig en daardoor ook modderig. De regen die zorgde ervoor dat slotact Jimi Hendrix pas op maandagochtend optrad in plaats van zondagavond. Die dag zou het festival eigenlijk al afgelopen zijn. Een eh, ja, belangrijke reden voor het hoge project X-gehalte was dat er zoveel meer mensen naar Woodstock trokken dan verwacht. En uh, Jasgurs Landgoed dat was pas gekozen als locatie nadat eerdere locaties last minute niet doorgingen. Ja, Jasgurs eh, Land was weliswaar perfect. Door een heiling op het terrein ontstond een soort natuurlijke tribune rondom het podium. Maar door het uh, vertragende proces was er geen tijd meer om genoeg voorbereidingen te treffen. Dus ja, dan kon je gratis naar binnen. Eigenlijk wel. Volgens het, eh, het, boek Making Woodstock uit 2009 stonden de eh, organisatoren drie dagen voor het evenement voor een keuze. Of ze konden het hek rondom het terrein dichten, of ze konden het podium voltooien. Omdat ze dachten dat het publiek collectief boos zou worden als het podium niet helemaal in orde was, een vrij reële gedachte, kozen ze voor dat laatste. Het gevolg: mensen zonder kaartje konden gratis door het hek glippen. Hij was eh, ja, de laatste. De laatste van heel eh, de line-up. De laatste die uh, eh, speelden dus op dat Woodstock Festival. Pas eigenlijk op de maandagochtend, terwijl, het, terwijl hij eigenlijk zondagavond zou spelen. Volgens mij deed hij een set van iets van 2,5 uur. Daarmee was het het langste optreden van heel Woodstock. Jimi Hendrix live op Woodstock. Dit is Star Spangled Banner. Samen met zijn band die, die hij eh, meerdere keren voorstelde. De eerste stelde hij de band voor als Gypsy Sun. En daarna werd het Rainbows. Dit speelde hij voor eh, nou, toch wel ruim 200.000 man. Star Spangled Banner. En ja, inderdaad... Ehm, het was behoorlijk behoorlijke druk. Hè? al die mensen die kwamen allemaal door het hek klippen. En eh, ja, de organisatie die kon dit eigenlijk niet tegengaan. En besloten de toegang gratis te maken. Door de vele radio- en televisie-aandacht voor het eh, stormlopende festival... kwamen alleen maar ja, meer hippies op Woodstock af. De honderdduizenden aanwezigen hadden niet alleen te maken met het slechte weer... maar ook met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Sullivan County, waar eh, Bevel onder valt... riep gedurende het festival de noodtoestand uit. De luchtmacht schoot de hulp om de orde te handhaven. En volgens het boek Woodstock, Three Days That Rocked the World, om bepaalde artiesten veilig op het terrein en van het terrein af te krijgen. Maar die oren, echt gehandhaafd, hoefden die niet te worden. Want ja, gek is het niet dat die gedachte erbij overheden wel was. Want zij omarmden de hippiebeweging niet bepaald. Ondanks alle chaotische omstandigheden ging het festival er echter vredelievend aan toe. Er heerste een gevoel van sociale harmonie met bijzonder weinig incidenten, ondanks alle alcohol en drugs die in het spel waren. Bezoekers die gaven eten en drinken aan elkaar door eh, als daar ja, gevraagd om werd. Zo vertelt het koppel ehm, eh, bijvoorbeeld ook in een video van, eh, van Time. Is ook eh, makkelijk op te zoeken. Couple in famous Woodstock photos still together 50 years later. Dat net bij elkaar was toen zij naar Woodstock gingen en anno 2019 nog samen is. Ehm, dit is ook weer een, een live optreden. Ik denk dat het dan de laatste is, want het is bijna 10 uur. Dit is Crosby, Stills en Nash eh, zij stonden er eh, ja, eigenlijk twee keer met de akoestische set en bij de live set, eh, bij, ja, bij de elektrische set zeg maar, was ook een Neil Young daarbij. Maar er zijn niet echt veel beelden van, want die wilden niet gefilmd worden. Dit is van de akoestische set, nog zonder Young, Sweet Judy Blue Eyes. bottom end on the guitar at Remember what we've said and done and felt about each other. Oh, babe, have mercy. Don't let the past remind us of what we are not now. I'm not dreaming. does not me. I don't love you. I do. That's forever, baby. Yes, and for always. I am yours. You are mine. You are what you are. still listening. Fear is the lock, and laughter the key to your heart. Yes, and I love you. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. you got to lose? Crosby, Stills and Nash and Sweet Judy Blue Eyes live festival, Woodstock. Ja, ik had er nog zoveel moeten draaien. Soul Sacrifice bijvoorbeeld van eh, Santana, 12 minuten lange opname. Uh, With a Little Help from My Friends. Joe Cocker is ook een, eh, een, een van de betere Woodstock optredens. Richie Havens met Freedom. En voor de rest heb ik de hits heb ik even ja, uitgelaten. Going Up to the Country, Kenneth Heat. Eigenlijk had ik ook nog moeten draaien. Jefferson Airplane, Somebody to Love, My Generation, The Who. En zo ik nog heel lang door kunnen gaan. Um, nou, Woodstock over het algemeen dus voor zo'n groot festival uh, redelijk rustig eh, verlopen. Maar helaas wel overleden echt twee mensen op het terrein. Eén eh, iemand door een overdosis drugs. Eh, en één iemand doordat hij zich in een nabijgelegen hooiveld in zijn slaapzak had genesteld. En door een tractor werd overreden. Ook zouden er meerdere vrouwen bevallen zijn op het terrein. Een van de baby's zou op het hoofdpodium geboren zijn, zo luidt de mythe. Bevestigen ze dat eigenlijk nooit. En ja, wat woedt toch meer dan de chaos zo beroemd heeft gemaakt, dat, is, ja, dat het toch een hoogtepunt was van het hippietijdperk. Een, een toonbeeld van liefde, vrijheid, vrede en eenheid. De chaos rondom en op het festivalterrein had gemakkelijk kunnen leiden tot rellen, geweldincidenten en vernielingen. Maar dat gebeurde echter niet. Nee, Woodstock wordt daarom 50 jaar na dato nog gezien als een mijlpaal van de vrije jaren 60. Inmiddels ziet het ook het uh, plaatsje Bevel, dat ja, lang geen enkel festival liet, plaatsvinden, uh, Woodstock als een goede gebeurtenis in plaats van een slechte. En op de plek van het festival staat sinds 1984 een monument opgedragen aan peace en music. En ja, er zou dit jaar dus een Woodstock 50 festival plaatsvinden. Met daarop meerdere artiesten die ook op de eerste Woodstock stonden. Zoals John Fogerty. Hè. had natuurlijk in 1969 eh, op met zijn band Creedence Clearwater Revival. En Santana ook. Maar helaas hadden investeerders geen vertrouwen meer in het project. Waardoor dat uiteindelijk werd gecanceld. Wel vonden er eh, eerdere, eerdere jubileumedities van Woodstock plaats. In 1979, 1989, 1994, 1999 en 2009. En die varieerden van een concert tot een meerdaags festival tot een concertreeks. Woodstock 1994 werd bijna net zo berucht als het origineel vanwege het slechte weer en de hoeveelheid modder. En artiesten die tijdens hun optreden een moddergevecht met het publiek hielden. Maar geen enkele van die Woodstock zal echter ooit zo waardevol worden als die allereerste, 50 jaar geleden. nothing real. Am I alive enough to die just a little? It's like nothing, nothing I feel ever comes down enough to cry just a little. I want my eyes to believe everything I'm seeing here. Understand everything I hear. Oh, everything in here is like. the dark years of our youth, in a time where telling truth is something revolutionary. We paint our lives with borrowed pencils. When the rain comes, it blanks our canvas. single van Song Mieu. Band uit Nederland. Doet een beetje denken aan eh, Everything Now dit van eh, Arcade Fire. Dat basloopje, een beetje disco-achtig. Nieuwe single. Die heet Nothing. Dit is Lokale Omroep De omroep voor Goorlen en Riel. En tot zover eh, deze headline top van 16 augustus 2019. Ik wens je een heel fijn weekend! Dit is het regionieuws. Afgelopen donderdag werd de Irene Buurs uitgereikt aan de 22-jarige voetbaltalent San Lammers. Hij speelt bij PSV in Eindhoven. Het is de zesde keer dat de gemeente Goorlen deze prijs uitreikt aan een sporter die met zijn of haar sportprestaties een positieve uitstraling heeft op de Goorlense samenleving. Sam Lammers werd uit acht diverse nominaties door de jury unaniem verkozen vanwege zijn prestaties op professioneel en landelijk niveau. Hij ontving de prijs op de plaats waar hij als vijfjarige zijn voetbalcarrière begon, bij sportvereniging VOAP in Goorlen. Hij speelde van 2002 tot 2005 voor de Goorlense voetbalclub, die deze week ook een feestje heeft. Ze bestaan namelijk 90 jaar.